Mark Hokker met het NOS Journaal. In kampen met Rohingya-moslims in Bangladesh worden de komende tijd tienduizenden geboortes verwacht. Hulporganisatie Save the Children zegt dat het gaat om vrouwen die zo'n negen maanden geleden zijn verkracht bij het geweld in Myanmar. De hulporganisatie verwacht veel problemen omdat de hygiëne in de vluchtelingenkampen over de grens in Bangladesh slecht is... en omdat veel vrouwen hun kind afstoten als dat door een verkrachting is verwekt. De, de politie verwacht op korte termijn een overzicht van sporen in alle onopgeloste zaken te hebben. Daarvoor wordt kunstmatige intelligentie ingezet. Zo'n duizend zogeheten cold cases worden eerst gedigitaliseerd. En daarna kan met de nieuwe technologie binnen een dag inzichtelijk worden gemaakt... welke oude zaken de grootste kans hebben om opgelost te worden. Dat had zonder die technologie nog tientallen jaren geduurd, zegt de politie. Het ministerie van Volksgezondheid heeft met ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen een lijst met overbodige regels gemaakt die geschrapt gaan worden. Door de administratie in de zorg terug te dringen hoopt het ministerie dat het werk aantrekkelijker wordt. Wordt al jaren geklaagd over de, werk, over de regeldruk in de zorg. De Amerikaanse schrijver Philip Roth is overleden. Hij schreef meer dan 30 boeken, waaronder Portnoy's Klacht. Met Amerikaanse pastoralen won hij in 1998 een Pulitzerprijs. Philip Roth was 85 jaar. De Rabobank zegt dat de naamcheck bij IBAN-rekeningnummers een succes is. Het aantal overboekingen naar verkeerde rekeningsnummers is sinds de invoering van de check in september gehalveerd. Rabo-klanten krijgen bij overboekingen een melding te zien als het rekeningnummer en de naam niet bij elkaar horen. De Volksbank, ING en ABN AMRO gaan de check ook invoeren.